Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De ziekenhuizen liggen op dit moment vol met jonge kinderen die het RS-virus hebben. Dat virus zorgt voor verkoudheid en problemen aan de luchtwegen en het kan ook gevaarlijk zijn. Het aantal besmettingen is al twee keer zo hoog vergeleken met vorig jaar rond deze tijd. Normaal is de piek pas in december. 1 op de 100 kinderen belandt door dat RS-virus in het ziekenhuis. In de hoofdstad van Zimbabwe is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een cholera-uitbraak. Er zijn zo'n 100 mensen overleden en 7000 mensen zijn besmet met de ziekte. Cholera verspreidt zich via besmet water en eten. En Zimbabwe zegt dat ze hulp nodig hebben om voor schone waterbronnen te zorgen. Een basisschool in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend ontruimd nadat er een tablet in brand was gevlogen. Er brak daarna brand uit in het klaslokaal en iedereen moest de school uit. De kinderen werden daarna in de buurt opgevangen, vertelt de we kijken ook hoe we de kinderen nog eh, goed kunnen uitleggen wat er, eh, wat er nou precies gebeurd is en wat het betekent. En, eh, zodat we ook, ook de ouders van, van de kinderen nog een duidelijk verhaal kunnen, kunnen vertellen. En de stemmen in West-Betuwe in Gelderland moeten volgende week woensdag dezelfde avond nog geteld worden. De gemeente wilde dat een dag later doen om vrijwilligers niet tot diep in de nacht te belasten. Maar demissionair minister De Jonge zegt dat er woensdagavond nog een uitslag moet zijn. Ja, kijk, ik snap de achtergrond van het idee wel. Namelijk, het is bij die vorige verkiezingen heel druk geweest En, en, wij vragen veel van vrijwilligers. Onze verkiezingen, ja, daar leunen we echt op tienduizenden vrijwilligers die het mede mogelijk maken. Op de stembureaus en bij tellen. En daar zijn we heel dankbaar voor. Maar op die avond moet wel geteld worden zodat je op die avond ook echt een uitslag hebt. En de burgemeester van west legt zich er nu bij neer... maar wil wel dat er bij de volgende verkiezingen op een andere manier gaat gewerkt worden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het overal droog. Morgen een super herfstig dagje met veel wind en regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. 8 kilometer file met een kwartiertje oponthoud. Een 10 minuten op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Nieuwmeer bij Amsterdam Hemhavens.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 wanna pay. It's gotta be your feisty style, raise that round. I love it when you look at me that way. Now we're in the order of a hero at the bar. Reapply your lip because it came off on the glass. The Disney place, your favorite song. Kanye's all. Now you're backing for me to dance. Pull it, Pulling, pulling, pulling close. Just close your eyes, girl. nobody Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 FM. vanaf de Tolweg in Zandvoort. Dit was I Want You All Tonight van Curtis Hairston.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 zullen daar nog lang op moeten wachten. De IND neemt voorlopig geen beslissingen over de asielaanvragen van Palestijnen. En het raakt vooral asielzoekers uit Gaza... die hun gezin hierdoor niet kunnen laten overkomen. Agenten krijgen een hoger salaris, is afgesproken in de nieuwe CAO. Gemiddeld krijgen ze 9,5 bovenop een loonstijging van 2 die al was afgesproken. En drie Oekraïense tieners hebben de internationale kindervredesprijs gewonnen. De drie bouwden een app om alleenstaande gevluchte kinderen uit Oekraïne te helpen om onderdak te vinden. Het weer, het koelt flink af met lokaal kans op vorst en mist. En morgen veel regen bij een stevige wind en 7 tot 10 graden. Pretend to be your friend. Smiling faces show no traces of the evil that lurks within. Can you it? Smiling faces, smiling faces sometimes. They don't tell the truth. Smiling faces, smiling faces tell lies. some Dit was Smiling Faces. Een eh, vrij onbekende plaats van 100 Motown Classics. Maar ik vind het erg fijn dat we weer gehoord hebben. We gaan weer terug naar de gewone standaard uitzending. Dit was voor mij een heel groot probeersel. En morgenochtend ga ik het weer verder proberen. Dus eh, tot morgenochtend. Om uh, eh, 8 uur zijn we er met Toebak Leeft. Goedemorgen. ZFM. of the walls, right behind the eyes that saw it all.